uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Duizenden asielzoekers wachten langer dan een half jaar op gezinshereniging. Die wettelijke termijn wordt bij één op de drie aanvragen niet gehaald... zegt de immigratiedienst IND na vragen van de NOS. Volgens de IND kwamen er de afgelopen maanden meer aanvragen binnen dan verwacht. Ook is het nu extra druk doordat de coronabeperkingen zijn verdwenen. Volgens Vluchtelingenwerk leidt het lange wachten tot onrust in AZC's organisatie vindt dat er bij de IND meer personeel moet komen... en dat de procedure voor gezinshereniging moet worden versoepeld. De VS overweegt een hoge functionaris naar Kiev te sturen... als steunbetuiging aan de Oekraïners. Dat melden Amerikaanse media. Het Witte Huis zou niet denken aan president Biden... maar eerder aan minister Blinken van Buitenlandse Zaken... of minister Austin van Defensie. Zo'n bezoek zal waarschijnlijk om veiligheidsredenen... niet vooraf bekend worden gemaakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is aan het Russische oorlogsschip de Moskwa. Rusland heeft alleen gemeld dat de schade aanzienlijk is. Er zijn onbevestigde berichten dat het schip is gezonken of aan het zinken is. Rusland meldde dat er eerst brand was en dat er daarna munitie is ontploft. De bemanning zou zijn geëvacueerd. In Oekraïne wordt gezegd dat de kruiser is bestookt met Oekraïense raketten... maar bewijs daarvoor is niet geleverd. Het dodental na de overstromingen in het oosten van Zuid-Afrika is opgelopen tot boven de 300. Gisteren werden nog bijna 260 doden gemeld. Ook de materiële schade is groot. Duizenden huizen zijn beschadigd en er zijn wegen ondergelopen. Vooral de havenstad Durban en omgeving zijn getroffen door de overstromingen... die ontstonden na de zwaarste regenval in 60 jaar.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 Yo, give me something to dance to. into sound. one night in heaven. problem do hond op het strand Geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn weer, ik pijn. en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen En ik glij weer, en dat heb hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, Of vol vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de schat begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis.